Een vrouw van 41 werd uit haar auto gespoeld toen ze probeerde een overstroomde weg over te steken. Na een nacht zoeken is haar lichaam gevonden. Een man van 38 die aan het vissen was wordt vermist en is waarschijnlijk ook om het leven gekomen. De staat Queensland kampt met de ergste overstromingen in decennia, nadat er in een paar weken enorm veel regen is gevallen. Zo'n 200.000 mensen zijn getroffen. Een gebied zo groot als Frankrijk en Duitsland samen staat blank. Het regent inmiddels niet meer, maar volgens de Australische autoriteiten duurt het nog zeker een week voordat het water helemaal gezakt is. In Rotterdam heeft brand gewoed op de onderste verdieping van een appartementencomplex. De brand aan de Laan van Zuid brak rond 1 uur uit in de opslagruimte van een supermarkt onder de woningen. Er kwam zoveel rook vrij dat de bewoners van 84 appartementen hun huis uit moesten. Ze werden buiten opgevangen in stadsbussen, maar mochten in de loop van de nacht weer terug naar huis. Bij de brand in Rotterdam raakte niemand gewond. Op Curaçao zijn twee Nederlandse militairen opgepakt die een speedboot zouden hebben gestolen om er een tochtje mee te maken. De militairen van 19 en 30 hebben de boot volgens de marechaussee gistermiddag meegenomen. Later brachten ze hem beschadigd weer aan wal. Volgens de marechaussee lijkt het erop dat ze ermee over een rot zijn gevaren. Vandaag beslist de Curaçaose justitie of de twee militairen nog langer vast blijven zitten. Het weer, lokaal kans op gladheid. Langs de kust kan een winterse bui vallen. Minima tussen min 4 in het binnenland en plus 1 langs de kust. Overdag vrij zonnig aan de kust.